Kesteren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een van de grootste Russische olieraffinaderijen aangevallen. De raffinaderij ligt in het noordwesten van Rusland... op zo'n 800 kilometer van de grens met Oekraïne. Beide landen bevestigen de aanval. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Oekraïne verdedigt zich door vooral olieraffinaderijen in Rusland aan te vallen... zodat Rusland minder olieinkomsten heeft. De raffinaderij die is geraakt verwerkt jaarlijks 20 miljoen ton olie. Mexico wil een uitgebreid onderzoek naar de dood van een man die werd neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het gaat om een Mexicaanse man die vrijdag bij een verkeerscontrole in de buurt van Chicago staande werd gehouden. Toen hij probeerde te vluchten zou hij hebben ingereden op een ICE-agent die vervolgens werd meegesleurd. De agent zegt te hebben geschoten uit zelfverdediging. Naast Mexico heeft ook de gouverneur van Illinois om een onafhankelijk onderzoek gevraagd naar de dood van de man. Het Israëlische leger heeft gisteren zeker 32 mensen gedood in Gaza-stad, onder die 12 kinderen. Dat meldt het Shifa-ziekenhuis, waar de lichamen zijn binnengebracht. Bij een van de aanvallen kwam een gezin van 10 personen om het leven. De afgelopen dagen heeft het Israëlische leger de bombardementen op Gaza-stad verder opgevoerd. Volgens de Palestijnse burgerbescherming in Gaza heeft Israël de afgelopen dag meer dan 6000 Palestijnen dakloos gemaakt door hun woningen te verwoesten. De politie in Londen heeft gisteravond zeker 25 mensen aangehouden... bij een groot anti-immigratieprotest. Op meerdere plekken in de stad ontstonden opstootjes tussen demonstranten en agenten. 26 agenten raakten gewond. De betogers wilden gebieden binnendringen die hen en tegendemonstranten uit elkaar moesten houden. De politie zegt dat er geweld gebruikt moest worden om een conflict tussen de groepen te voorkomen. Aan de protestmars deden ruim 100.000 mensen mee. Het, werk, eh, het, weer, op een paar plekken nog kans op een bui. Ja, het werk moet ook nog vandaag.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 And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, White boy, black girl. Black boy, white girl. like some other men do.